Het Openbaar Ministerie kwam de man op het spoor nadat er een vrouw overleed die een verdacht middel had ingenomen. Een onderzoek gedaan eh, naar hoe zij aan dat middel is gekomen en dat bleek van deze verdachte te zijn. Daarop zijn we verder gaan rechercheren en daaruit blijkt eh, op dit moment dat wij denken dat hij in van 2018 bezig is geweest met de verkoop van dit verboden middel. De man werd dinsdag thuis opgepakt voor hulp bij zelfdoding. Ook wordt hij verdacht van het overtreden van de geneesmiddelenwet en van witwassen. Een zorginstelling in Valkenburg in Limburg heeft door de overstromingen van vorige week voor ruim 40 miljoen euro schade, blijkt uit een eerste inventarisatie. Een vestiging waar 84 mensen woonden moet helemaal worden gesloopt. Een hospice waar 10 mensen zaten moet vanwege waterschade worden verbouwd. De bloemenzee voor Peter R. de Vries is weggehaald door de gemeente Amsterdam. Persoonlijke kaartjes en brieven worden bewaard. In overleg met de familie krijgen die een plekje. Er liggen veel bloemen, kaarten, tekeningen en knuffels in de Lange Leidse Dwarsstraat... op de plek waar de misdaadjournalist twee weken geleden werd neergeschoten. En deze redder in nood stopt er na 15 jaar mee. Of beter gezegd, Mega Mindy stopt er niet mee... maar de Belgische actrice in het roze pak, Frey Soufrio. Ze speelde in de kinderserie de politieagent die stiekem ook superheld was. Eerder jaar vertelde ze in de vooravond over de hoofdrol... die ze afgelopen 15 jaar vervulde. Je was echt mijn heldin als ik, als ik vijf jaar oud was. En ja. Fantastisch dat ik je nu eens tegenkom. Dus dat is heel leuk om te horen hoe die jongeren daarmee zijn opgegroeid. De serie die gemaakt wordt door Studio 100 is al een tijdje niet meer op tv... maar er zijn nog wel theatershows. Die blijven doorgaan, maar met een andere actrice. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Het weer, het is helder vanavond en het koelt vannacht af naar 13 graden. Morgenochtend is het zonnig, maar in de middag kans op felle regen- en onweersbuien. En het is broeierig warm, 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden... maar een vrachtwagen met pech zorgt nog voor 10 minuten oponthoud... op de A7 van Zaanstad naar Horen.